Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Bij het ziekenhuis in Lelystad is gisteravond een Spanjaard van 21 met schotwonden binnengebracht. Hij werd met de auto afgezet door een man en een vrouw die meteen weer wegreden. De politie is naar hen op zoek omdat ze belangrijke getuigen zijn. Volgens Omroep Flevoland kwamen politiemensen massaal naar het ziekenhuis en de omgeving. Waarom dat zo was is niet bekend. Het is ook niet bekend hoe het met de Spaanse man gaat. In Turkije wordt onderzocht of chemische bestrijdingsmiddelen hebben geleid tot de dood van een Duitse moeder en haar twee kinderen in Istanbul. Ze overleden in een hotel en er werd van uitgegaan dat ze een voedselvergiftiging hadden. Maar nu zich nog twee hotelgasten hebben gemeld met klachten wordt gekeken naar de chemicaliën die het hotel onlangs had gebruikt tegen ongedierte. In de zaak zijn zeven mensen aangehouden. De Spaanse politie heeft bijna 500 beschermde exotische dieren in beslag genomen. Het gaat om onder meer schildpadden, leguanen, gekko's, vogelspinnen en nelvaranen. De dieren zijn gevonden in een nepasiel, een opvang zonder de juiste vergunningen en registraties. 200 van de dieren bleken al te zijn overleden toen de Spaanse politie binnenviel. De in beslag genomen dieren hebben een waarde van in totaal zo'n 85.000 euro. Vier mensen zijn aangehouden. Het Nederlands elftal moet het morgen in de interlandwedstrijd tegen Litouwen zonder Justin Kluivert doen. Hij raakte vrijdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Polen en is nog niet hersteld. Oranje moet morgen minimaal gelijk spelen om zich te plaatsen voor het WK voetbal. Het weer bewolkt en motregen. Vanuit het noorden wordt het droog en gaat de zon schijnen en het is een graad of acht. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af en dan wordt het 8 tot 10 graden.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 ZFM. ZFM. darkness of your private room You've been kicking at the of the moon You're up the sorrow like it's your best friend Thinking it's an inescapable end I think it's time to put your gloves away. This kind of punishment.